En hoewel er tijdens de lockdowns minder verkeer op de weg was, vielen er ongeveer net zoveel verkeersdoden als het jaar voor corona. Ook kwamen er ook meer mensen om het leven door ongelukken met e-bikes. LHBTI-leerlingen worden op hun school vaker gepest door leraren en ander personeel dan hetero-scholieren, zeggen onderzoekers. Nou, het pesten van LHBT-jongeren eh, komt vaak voor op plekken eh, bijvoorbeeld waar weinig supervisie aanwezig is, zoals in de kleedkamers of op de toiletten. Nou ja, waarom ga jij eigenlijk naar een jongenswc? Je ziet er helemaal niet uit als een jongen. Eh, dat soort opmerkingen kan je dan verwachten. Ook vinden ze het moeilijk om dat soort pestgedrag te melden. Een man van 27 uit Heerlen moet twee maanden de cel in voor het bedreigen van Kamerlid Pieter Omtzigt. Vorig jaar bedreigde de man Omtzigt op straat. Hij zei tegen hem dat hij hem zou doodslaan. Een lagere rechter zei dat de man niet de cel in hoefde, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. De A7 bij Zaandam ligt vol met cacaobonen. Een vrachtwagen die de bonen vervoerde is omgevallen. Hoe dat kan is nog niet duidelijk. Er raakte niemand gewond, maar het opruimen van de weg gaat nog wel even duren. En tot die tijd blijft de snelweg daar dicht. En rustig van haar oude dag genieten is er voor Marianne uit Eindhoven niet bij. Ze is 95 en ze heeft drie zwemrecords gebroken. Op de 200 meter schoolslag, de 100 meter rugzwemmen en de 50 meter vrije slag was ze de snelste. In de categorie 95 plus. En ze is nog lang niet uitgezommen. Ze wil zeker doorgaan tot ze 100 is. Als ik dat mag worden, wil ik dat zeker doen. Ja, eigenlijk zolang als ik leef. U zwemt gewoon door? Ik zwem, ik blijf doorzwemmen. En ik blijf me ontwikkelen. Ik blijf cursussen volgen. Ik blijf in deze wereld met de dag. Het is een oproep voor alle ouderen. Blijf bewegen en blijf ontwikkelen. En blijf nieuwsgierig wat er in het leven gebeurt. Het weer. Vanmiddag breekt op meer plekken de zon door. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen valt vooral in het noorden een bui en wordt het 20 of 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt wat rustiger op de weg. In de regio nog steeds vertraging op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cuando se inmala dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.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 Quando sei se marea dolore, quando sei che mal d'amore. vela cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se queda dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me esta rumba esta guitarra que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta guitarra que yo siempre cantaré. sento sempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare. Esta rumba da gitana yo quiero sempre cantare, pero non sempre cantare, però non sempre cantare. Esta rumba da gitana yo quiero sempre cantare.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 Gisteren maakte Tata bekend dat het hier stopt met het gebruik van steenkool en uiteindelijk overstapt op groene waterstof. Shell gaat naar eigen zeggen een van de grootste fabrieken voor biobrandstoffen in Europa bouwen. De fabriek zou meer dan 800.000 ton biobrandstof per jaar kunnen produceren. LHBTI-leerlingen zijn vaker doelwit van pesterijen door leraren en ander schoolpersoneel dan hetero-leerlingen. Blijkt uit anoniem onderzoek onder 30.000 14-jarigen. Ze zijn vaak terughoudend om dit soort incidenten te melden. Het weer vanuit het westen droog met wat zon. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden.